Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij bevrijdingsfestivals staan ze te springen om geld. De kosten van de grote festivals op 5 mei zijn flink gestegen... en samen komen ze een miljoen euro tekort. Dit jaar sprong het kabinet nog bij met extra geld... maar het nieuwe kabinet is dat niet van plan. De 14 bevrijdingsfestivals hebben daarom een brandbrief gestuurd naar het kabinet... want anders gaan een paar van die feesten komend jaar niet door. In de rechtbank van Maastricht is de tweede dag bezig van de zaak tegen Donny M. Hij heeft al toegegeven dat hij twee jaar geleden Gino van Negen ontvoerde... uit een speelparkje in Kerkrade en hem meenam naar zijn huis in Geleen. Daar zou hij het jongetje hebben aangerand en gedood. Verslaggever Edwin van den Berg volgt de zaak voor ons en praat je bij. Vandaag spreekt de rechtbank met deskundigen van het Pieterbaancentrum... die verdachte Donny M. langdurig hebben geobserveerd en onderzocht. Het bespreken van hun onderzoeksrapport zal vermoedelijk de hele ochtend in beslag nemen. En vanmiddag is dan het woord aan de directe familie van Gino. Zijn twee zussen zullen gebruik maken van het spreekrecht. De zaak duurt waarschijnlijk nog de hele week. En op de Technische Unie van Eindhoven maken ze zich zorgen om hun mascotte. Egbert. Ja, Egbert is bij iedereen bekend en ook geliefd. Weet jij wie Egbert is? Egbert. Is dat alles wat ik krijg? Dan nee? Eh, en als ik zeg dat Egbert in het water zit? Oh, dat is die vis. Ja, dat klopt inderdaad. Want Egbert is een van de kooikarpers die in een van die vijvers op het campusterrein zwemt. Maar het gaat niet zo goed met hem. Volgens experts is hij te dik en ook eenzaam. En de vijver waarin hij zwemt is te ondiep en ook nog eens vies. Ja, studenten willen nu dat de universiteit Egbert te hulp schiet. Nou, het allerliefste zou ik willen dat hij gewoon een groep vriendjes heeft... waar hij samen mee kan rondzwemmen. Misschien een vrouwelijke Egbert en dat het dan... Eh, binnen de kortste keren een hele school is. Dat zou wel vet zijn. Ja, er is nu zelfs een hashtag in het leven geroepen om Egbert te steunen. Free Egbert. Nou, weet je dat ook weer. Gaan we naar het weer toe. Een droog dagje met alleen wat sluierbewolking, maar ook behoorlijk wat zon. En het wordt 13 tot maximaal 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Eh, door een ongeluk rijdt het langzaam op de A27 Almere-Utrecht.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 is verminderd toerekeningsvatbaar en zou tbs met dwangverpleging moeten krijgen. Dat adviseren deskundigen van het Pieter Baan Centrum die hem hebben onderzocht. Justitie in België onderzoekt of er fraude is gepleegd bij de verkiezingen. Zondag werd er gestemd voor gemeenteraden en provinciebesturen... maar er zou gesjoemeld zijn met volmachten en medische verklaringen. In Ninove, ten westen van Brussel, zijn alle volmachten in beslag genomen. In Israël dreigt een tekort aan munitie voor het raketschild, dat schrijft de Financial Times... In strijd met Hamas, Hezbollah en Iran schiet Israël raketten en drones uit de lucht.